Dat zou het vertrouwen in de euro vergroten, denken ze. Maar de jager vindt dat er genoeg in zit. Op dit moment is dat 750 miljard euro. Slechts op een tiende daarvan wordt aanspraak gemaakt. En dat is door Ierland, zegt de jager. Hij spreekt vanavond in Brussel met zijn collega-ministers over de eurocrisis. Ook Duitsland en Frankrijk vinden extra geld voor het noodfonds niet nodig. De Zwitserse postbank heeft de bankrekening van Wikileaks-oprichter Julian Assange geblokkeerd. Volgens de bank heeft Assange een verkeerde woonplaats opgegeven toen hij de rekening opende. Hij zei in het Zwitserse Genève te wonen en dat klopt volgens de bank niet. Op de rekening staat 31.000 euro. Dat is onder meer bedoeld om de advocaten van Assange te betalen. De oprichter van Wikileaks staat onder grote internationale druk... door het publiceren van geheime verslagen tussen Amerikaanse diplomaten en Washington. Ook wordt hij gezocht door Interpol omdat hij in Zweden wordt verdacht van verkrachting... Assange zou zich op dit moment schuilhouden in Groot-Brittannië wegens doodsbedreigingen. De armoede op het Chinese platteland is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Waren er tien jaar geleden nog 365 miljoen Chinese plattelandsbewoners arm, dat zijn er nu 117 miljoen, ruim drie keer minder. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Volgens de onderzoekers zijn de omstandigheden op het Chinese platteland vooral verbeterd door de groeiende economie in China... Daardoor konden boeren meer produceren en tegen een hogere prijs. Volgens de VN gaat het niet overal zo goed als in China. Vooral in Latijns-Amerika en Noord-Afrika neemt de armoede onder boeren nog toe. Het weer plaatselijk dichte mist, vanavond en vannacht droog en de mist breidt zich uit.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 Alles donker, lampen, hoed, en dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed doen. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar weer werd ik stiekem aan maar zanger. Het weer nou echt de hoogste tijden weg te komen. Je pakt op wilsken en ook te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beer staan. Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een mijn man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou huis te bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. Nog even en dan begin. ist der Brote. zolang het bier in de café maar blijven staan. bestel maar, bestel maar, bestel maar, je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik, te verdruktig langs de broten. bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis hoor de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma muziek Rier. Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? apocalypse staring down at me. Tall they sat there in the saddle and they pinned me with their eyes. Torn and grimy were their clothes, their horses thin and tired. I could not see his lips move, but his voice rang soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey! Tech go Dat vroegen ze zich af in 1993. Where did all the young Turks go? De Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuwer hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. In datzelfde jaar brachten Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. Prachtige liedjes staan erop. Allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door eh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten maar hierna dus niet meer. Je ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom. Waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe. Naar mij alleen. Alleen maar hier wacht de op mij gestolen en dan stiekem doorverkocht. Alleen maar hier, alleen maar hier heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders. en de zon over de velden gaat. Meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs. Zelfs als het gevangen is in sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom. En zo is het goed. kan me niets gebeuren. Hier ken ik het, Laag-Holland, het is van mij. Zing jij me mooi van Zeeland en Tariel Drenthe. Dan zing ik mijn Laag-Holland er graag bij. dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En ja, het grote huis daar heb ik er maar bij gekomen. mooie schrijvers zei die Agda en de Munnik. schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liefjes, liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. life, lady, lady. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe hurts me more than you independent, wild and free forever. Then you walked in and you stole my heart. I've never known a love like that. No, never. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more than you will know. Zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hè? Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It turns me inside out. En hierna, nog eentje van Litouwers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me, what you're gone. can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I guess it's better. Even though there's nothing good at our goodbye. But I know couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you. But I guess that's what goodbye is all about. glad it's over. And in another way, it turns me inside out. On a one hand, I know I'll be better off once you're gone. But I find a lot of heartaches on the other I can't say I look forward to those nights I'd be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. No doubt. In a way. I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. verlangen van uh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige countryliedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschiedde hoor. Een duet, A Hand That Rocks Your Cradle, Hermans en Towers.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 Creation Heaven's most unique and precious pearl. And heaven helps us always to remember that hand that rocks the cradle rules the world. She taught him all the greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and her little man was gone. nation's most unique and precious bird. And heaven helps us always to remember that a hand that rocks the cradle rules the world. That a hand that rocks the cradle. No. René Vroger, binnenkort wordt hij 50 en dat wordt dan uh, eh, groots gevierd in Amsterdam. Hij krijgt daar een klein feestje van al zijn eh, vrienden. Onder andere Edcilia Romli, eh, André van Duin heb ik gezien. En die gaan allemaal liedjes van hem zingen. Zijn grootste en zijn bekendste hits. En ik dacht even van, ja, het is me gelukt. Eindelijk, ik heb een keer kaartjes gevonden voor René Vroger. Blijken het allemaal vrienden te zijn die liedjes gaan zingen voor hem. Nou, daar, ben ik niet, uh, daar sta ik niet op te wachten. Ik wil best een keer naar een concert van René Vroger. Om de een of andere reden is me dat niet gegeven. Ik grijp iedere keer naast die kaartjes. Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door. Never in my life I wanted anything more. Oh, why? Why are you so beautiful? and why did you have to look that way? dat u zegt van ja, maar eh, hij heeft een paar keer Ahoy uitverkocht. Heb je daar toen geen kaartje voor kunnen krijgen dan? Mm, ja, daar had ik toen wel een kaartje voor kunnen krijgen. Maar dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Nee, ik wil René Vroger gewoon in een klein zaaltje zien met alleen zijn stem en natuurlijk de, de backing vocalisten erachter. Maar gewoon zijn stem en niet die van eh, al die andere schreeuwleerlijkers erbij. Excuses hoor, maar dat is mijn mening. Ook hier in een liedje van Stevie Wonder, de stem van René. Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind frequently you're wearing perfume. When you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know. Never. premonition misses what what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Cause there's staring in the mirror, very slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you keep in, you just say nothing's changed. Well, I am a man of many wishes. I hope my premonition, misses. What would I really feel? My eyes won't let me hide, cause they all voorstellen, Stevie Wonder. Hij heeft dit nummer geschreven toen hij 14 jaar oud was. Een mannetje van 14 jaar dat zulke prachtige liedjes kan schrijven. En dit is een man en een gitaar, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft het over de nozem en de non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilde uit en haar ogen puilden uit. En zekere heer Pieterman zat op zijn balkon hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Leven de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar je vrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikte de non. En verklikte ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de nozen, en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde De non en de nozem gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon eindigt tot de liefde van de nozen en de non, van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is nogal raar dubbel cd van eh, Cornelis Vreeswijk. Hij is uitgebracht na het overlijden van die man en daar staan al zijn grote hits op. Een paar weken geleden zat ik naar de Sandwich te luisteren op Radio 2. Het was ongeveer de laatste uitzending van de Sandwich op eh, zondagmorgen, want ze zijn helemaal verplaatst zo'n prachtig programma verplaatsen ze gewoon dan naar de vrijdagnacht. Terwijl daar geen mens meer naar luistert. Maar goed, het programma is verplaatst. Dat is de keuze van de mensen van Radio 2. Ik hoorde daar een nummer voorbij komen. Seven Seas of van Ricky Cole. En toen dacht ik bij mezelf van, van die dame wil ik een cd hebben. Ik ging naar mijn favoriete platenzaak en ik zei tegen die man van... heb jij van mij een cd van Ricky Cole? En hij pakte er eentje uit de kast en toen zei hij, ja deze. Ik zei, nou dan wil ik hem meenemen. Toen zei hij van, jij bent gek, die heb je al. Ik zeg, nee die heb ik niet. Ja die heb je wel, ga thuis maar eens kijken. En inderdaad, na even zoeken kwam hij tevoorschijn. Ergens uit een laadje onder in mijn platenkast. Een nummer wat eh, Bob Dylan heeft geschreven. Prachtig uitgevoerd door die Ricky Cole op de cd. Who is Susie? Make you feel my love. When the rain is blowing in your face could offer you a warm embrace to make you feel my feel Vicky Cole, prachtige stem. Een dame die eh, bijna geen... Ja, ze schrijft wel wat eigen liedjes, maar toch niet dat je nou zegt van... Nou, die heeft heel wat eh, liedjes zelf geschreven, hoor. U weet het, ik kan best eh, af en toe wel eens een keer kritisch zijn. Ik kan best wel zeggen dat ik een cd goed of helemaal niet goed vind. Alleen in Frankrijk ben ik daar iets voorzichtiger mee. Zeker als je het hebt over Johnny Holiday. want... Als je daar iets verkeerd zegt over die grote man daar in Frankrijk... Nou, dan kun je het wel vergeten hoor. Ik denk dat je dan met kop en kont gewoon de grens overgegooid wordt. Want nog steeds, ondanks dat hij al op leeftijd is, ik weet niet precies hoe oud, maar dat hij al op leeftijd is, is hij nog waanzinnig bekend daar. Meestal in het Frans natuurlijk, maar hij heeft in uh, Spieken 1984 heeft hij ook een LP-CD opgenomen met Engelstalige liedjes. Onder andere Fool for the Blues. Don't say you love me, baby. I know you'd be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to them blues. Always getting high. the world. Brabant loopt een eh, man rond, Roland Verstappen. Hij heeft eh, nogal wat hits gehad in het verleden. En pas geleden heeft hij ook weer een cd uitgebracht. En toen heb ik hem gesproken en toen zei ik tegen hem van... daar staat zo'n vreemd liedje op Weet Je krijgt een kleine hoek. Ben je daar nou opgekomen? Nou, zei hij, ik was met mijn kinderen in, eh, in het pretpark hier in Brabant. En toen kwam ik langs, dat, langs die attractie. En toen dacht ik meteen bij mezelf van... dat is wel iets om een liedje over te schrijven. Met al die dwergen er rondomheen. Ja dan moet het op het keer eens gebeuren, hè? Dat Sneeuwwitje gewoon een kleine krijgt. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van een dwerg. Zo waren ze een prinsesje en haar moeder was al dood. Ze had alweer een ei, maar hij botte het niet zo. Tenminste, weet je wat er dan? Toen kwamen ze daar nou aan? Nou, het was makkelijk schoonwit, al in bloed. Ze was konden nog eens stiefmama en dus al vluchtte klos. Die jager nam ze op een dag mee naar het enge bos. Hij zit er vallen dooien, maar hit toen aangeboeien. Het geliep met vermelade, koe en los. De jager ging van puur voldoening, toen de kant nog koud. Ze liep te dwalen door het grote enge woud. Ze protte tegen dieren, maar ergens tegen vieren. Kreeg ze honger en het wieren er erg koud. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een werk. ging er heel wijd weg, zag ze een klein staan. Het paleis kon ze niet vijnen, dus is de dag gegaan. Ze dacht, geen man is thuis hier, de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar eens naar binnen ga. Binnen stonden zeven borden, melk pap klaar. Zeven kannen bier, bier ze ook gauw gewaar. Ze viet er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op grootste bed al daar. Sneeuwwitje krijgt de kleine Snurwitje krijgt een kleine. Snurwitje krijgt een kleine in een buik en een bek. Snurwitje krijgt een kleine van een werk. Zoeken naar een vader voor haar kind ze is al mannen zwanger en dat komt niet van de wind. Het gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben zeven dwergjes haar heel zacht bemind. weet je krijgt mijn kleine. Sneeuwwitje krijgt mijn kleine. Sneeuwwitje krijgt mijn kleine zin een buik en Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine.